My mama told me, ah-hoo-wee-da-hoo-wee. Old clickety-clack and echo went back the blues in the night. The evening breeze will start the trees to crying and the moon its light when you get the knows things are wrong and he's right.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 De minister van Binnenlandse Zaken heeft dat bekendgemaakt. In eerste instantie werd gesproken over 15 doden. Gisteren liepen drie mannen in het uniform van de grenspolitie het bankgebouw in Jalalabad binnen en begonnen om zich heen te schieten. Daarna lieten ze hun bomgordels ontploffen. De Taliban heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. De bank regelt de uitbetaling van de salarissen van lokale veiligheidsagenten en ambtenaren. Een kleine 70.000 mensen hebben in de Amerikaanse staat Wisconsin gedemonstreerd voor en tegen gouverneur Walker. De Republikein moet flink bezuinigen en wil daarom onder meer de lonen van ambtenaren korten. Ze moeten straks meer premie gaan betalen voor gezondheidszorg en pensioenen. Daarnaast wil Walker de positie van vakbonden aanpakken. Hij vindt dat de bonden nu te veel macht hebben. De afgelopen week zijn voor- en tegenstanders elke dag de straat opgegaan in de hoofdstad van Wisconsin, Madison. De demonstraties in Wisconsin worden in de rest van de Verenigde Staten op de voet gevolgd. Als de republikein Walker hier zijn zin krijgt, worden de machtige vakbonden daarna mogelijk ook in andere staten aangepakt. In Veldhoven heeft gisteravond brand gewoed bij een autobedrijf dat in exclusieve merken handelt. Het bedrijf Edco verkoopt onder meer Rolls-Royce, Jaguar en Lamborghini. Volgens de eigenaar valt de schade aan de dure auto's mee omdat de meeste buiten stonden. Wel sprongen van een aantal auto's de banden en de ruiten. De oorzaak van de brand in Veldhoven is nog onduidelijk. Het weer bewolkt met in het zuiden motregen en motsneeuw. Vanmiddag droog met van het noorden uit wat zon. Het wordt 1 tot 5 graden, maar door de stevige oostenwind voelt het kouder aan. Dit was het NOS. Business. Het computer en internet.